is na de radio- en tv-actie van gisteren ruim 83 miljoen euro. Dat is inclusief de verdubbeling die minister Koenders had beloofd namens het kabinet. België had gisteravond een tv-actie voor Haiti. Die bracht zo'n 6 miljoen euro op. Voor vandaag is er een internationale benefietactie gepland. Die is georganiseerd door MTV en acteur George Clooney. Het ministerie van Defensie wil het marineschip Johan de Wit naar Haiti sturen. De EU heeft alle lidstaten gevraagd hoe ze willen helpen. En Nederland zegt dat de Johan de Wit veel hulpgoederen en groot materieel kan vervoeren. Ook is er op het schip plaats voor twee pelotons mariniers. Het Nederlandse marineschip Pelikaan is al actief voor de kust van Haiti. Haiti gaat tentenkampen bouwen voor zo'n 400.000 mensen die door de aardbeving dakloos zijn geraakt. Ze leven nu nog in noodonderkomens in de hoofdstad Port-au-Prince. Die zijn overvol en door de slechte hygiëne dreigen er ziektes uit te breken. De nieuwe kampen komen buiten de hoofdstad. Volgens de regering zijn ze waarschijnlijk over een week klaar. Staatssecretaris Heemskerk scherpt de regels voor sms-diensten aan. Per maand komen er een kleine 500 klachten binnen over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Heemskerk vindt dat het duidelijker moet worden of je aan een abonnement vastzit. De code voor de aanbieders wordt aangescherpt. Bedrijven die zich er niet aan houden komen op een zwarte lijst. Een Amerikaan en een Noorse zeggen dat ze als eerste geheel op eigen kracht Antarctica hebben overgestoken. Dat deden ze op skis. Ze vertrokken half november en skieden 1800 kilometer. De Amerikaanse man en de Noorse vrouw Ryan Waters en Cecily Schoch zijn ervaren bergbeklimmers. Schoch was de eerste vrouw die de Grand Slam voor avonturiers haalde.